Paus Benedictus begint vanochtend aan een vierdaags bezoek aan Groot-Brittannië. De paus komt aan in Edinburgh. Koningin Elisabeth ontvangt hem in haar officiële residentie in Schotland. Daarna gaat de paus voor in een openluchtmis in Glasgow. Benedictus komt op uitnodiging van de Britse koningin. Het is de eerste officiële staatsbezoek van een paus aan Groot-Brittannië... sinds de Anglicaanse kerk zich afsplitste van de Rooms-Katholieke kerk in 1634. In 1982 was Johannes Paulus II in het land, maar die was uitgenodigd door de kerk. Het bezoek van Benedictus wordt overschaduwd door de schandalen over misbruik binnen de Rooms-Katholieke kerk. De meeste Nederlanders zijn somber over de toekomst van de zorg als het kabinet erop gaat bezuinigen. Ze denken dat de wachtlijsten toenemen en dat ze in de toekomst minder aandacht krijgen van specialisten en verpleegkundigen. Dat blijkt uit de Nationale Zorgbarometer van zorgverzekeraar VGZ. Bijna 60% van de Nederlanders beoordeelt de zorg nu als goed tot zeer goed. Minder dan 10% is er negatief over. Bij een aanslag op een minibus in het zuidoosten van Turkije zijn zeker acht mensen om het leven gekomen. De aanslag was in het grensgebied met Iran en Irak waar Koerdische rebellen actief zijn. De bus reed volgens het leger op een mijn. In het busje raakten drie mensen, onder wie een baby, gewond. Het Turkse leger maakt jacht op de daders van de aanslag. Deze week hebben Koerdische rebellen in hetzelfde gebied verscheidene aanslagen gepleegd. Die zijn in strijd met de wapenstilstand die de PKK had afgekondigd. Achmea heeft nog eens 65 miljoen euro uitgetrokken om klanten met een woekerpolis te compenseren. Het bedrag komt bovenop de 315 miljoen die vorig jaar bekend werd. Achmea is de laatste van de zes grote verzekeraars met wie een overeenkomst is gesloten. Voor 80% van de mensen met een woekenpolis is nu een akkoord bereikt. Een boekenpolis is een beleggingsverzekering waarop veel consumenten duizenden euro's zijn kwijtgeraakt.